spoedige start. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Jurist bij de manier waarop de app NPO Start gegevens verzamelt van gebruikers. Afgelopen week verscheen bij gebruikers de melding dat ze akkoord moeten gaan met de mogelijkheid dat de informatie over het kijkgedrag wordt doorgegeven aan adverteerders. Gebruikers moeten hiermee instemmen, anders kunnen ze de app niet gebruiken. Vijf jaar geleden werd de publieke omroep nog op de vingers getikt... omdat het via de website bezoekers dwong om adverteerders mee te laten kijken. Op de brandende olietanker in de Oost-Chinese zee is een lichaam gevonden. De tanker botste gisteren 300 kilometer uit de kust van China tegen een vrachtschip. De tanker staat in brand en dreigt te zinken. Aan boord van de tanker waren 30 bemanningsleden uit Iran en twee uit Bangladesh. Reddingsteams van de Chinese, Zuid-Koreaanse en Amerikaanse marine zijn bezig met een zoekactie. Bij sommige renovaties van woningen wordt vanaf nu rekening gehouden met vliermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Het gaat om renovaties van woningen die hun eigen energie kunnen opwekken. Vanaf vandaag moeten gemeenten, bouwbedrijven en woningcorporaties bijvoorbeeld eerst kijken of er nestelende dieren in de spouwmuren zitten. Als dat het geval is, moeten er nestkasten worden geplaatst. In Rotterdam is vanochtend een waterleiding gesprongen. In de wijk Omhoort stond op sommige plekken zo'n 20 centimeter water op straat. Buurtbewoners werden door de politie uit bed gebeld om hun auto te verplaatsen. Monteurs van het waterbedrijf hebben het lek gedicht en het meeste water is weer weg. Het weer, het is vandaag droog met in het noorden volop zon en in het zuiden meer bewolking. De temperatuur ligt tussen de 2 en 6 graden, maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen draait later op de dag de wind naar het zuidoosten en stijgt het kwik naar zo'n 4 tot 7 graden. Er komt meer bewolking en tegen de avond valt er mogelijk lokaal wat regen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De ochtendspits is grotendeels voorbij. Het rijdt nog wat langzaam op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Knoop het Velzen. De A10 tussen Slotenmeer en Amsterdam Buitenveldert nog langzaam rijden. En ook voor de Koentunnel richting eh, Den Haag op de A10 Noord nog wat drukte.